hadden geen plannen voor een terreuraanslag. Dat melden bronnen binnen Scotland Yard... De zes Algerijnse straatvegers werken voor een Londens schoonmaakbedrijf in Westminster. Het verhaal gaat dat ze in de bedrijfskantine grappen maakten over een aanslag op de paus. Daarop werd de politie ingeschakeld en zijn de zes gearresteerd. Zo meldt de Britse omroep BBC. Op de A4 bij Hoofddorp zijn afgelopen avond vlak bij elkaar twee ongelukken gebeurd. Tegen acht uur raakte een auto met vijf inzittenden van de weg en kwam in een sloot terecht. De bestuurder kon de auto zelf verlaten. De andere vier zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er slecht aan toe. De bestuurder is aangehouden. Hij had vermoedelijk te veel gedronken. Een uur later sloeg op hetzelfde stuk snelweg bij Hoofddorp een auto over de kop. Het aantal inzittenden daarvan en hun toestand is niet bekend. Een Fransman zonder armen en benen is erin geslaagd het kanaal over te zwemmen. Hij deed dat met beenprotheses in de vorm van zwemvliezen. Met de stompjes van zijn armen hield hij zichzelf boven water. De 42-jarige Philippe Croison verloor in 1994 zijn armen en benen... nadat hij was getroffen door een stroomstoot van 20.000 volt. Hij besloot dat hij desondanks het kanaal over wilde zwemmen. Na twee jaar training vertrok hij de afgelopen ochtend uit Folkestone in Engeland. Ruim 13 uur later kwam hij aan in Wissant in Frankrijk, 34 kilometer verderop. Tijdens een deel van de overtocht werd hij vergezeld door dolfijnen. In de eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. Groningen Excelsior 2-0, Vitesse NAC 0-0 en Willem II ADO 2-4.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 Send a dirty picture. Picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, Picture. Picture. Picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture, picture Picture. Picture. whenever you are gone. I just wanna be with you. Please don't get me wrong. I just wanna see a picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Take a dirty picture for me. Take a dirty picture. When you're all alone, boy, I got something to give you. Will you play along if I take a dirty picture? I'll take a dirty picture you take a dirty picture. I'll take a dirty picture, you take a dirty picture. Dirty picture, kill me, send for me. Take a dirty picture. Just take a dirty picture for me. Take a dirty picture. Just send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Just send a dirty picture to me. Send a dirty picture. Picture, picture, picture, picture, picture.